Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Kardinaal Eijk is blij dat de Argentijn Jorge Mario Bergoglio... al na vijf stemrondes tot paus is gekozen. Eijk zei in Nieuwsuur dat Bergoglio veel bestuurservaring heeft... als bischop van Buenos Aires. Het is een cosmopoliet, dat is wat we nodig hebben. Dat is een man die leiding geeft aan de kerk over de hele wereld, zei Eijk. Gisteravond werd Bergoglio tot paus gekozen. Hij is 76 jaar en gaat zich Franciscus noemen... naar Franciscus van Assisi, de heilige van de armoede uit de 13e eeuw. Hij wil daarmee bescheidenheid uitdrukken. Het lichaam van de overleden Venezolaanse president Chavez... wordt waarschijnlijk niet voor eeuwig opgebaard. Russische en Duitse wetenschappers die naar Venezuela zijn gekomen... om het lichaam te balsemen, zeggen dat ze daarmee eerder hadden moeten beginnen. Waarnemend president Maduro heeft nu gezegd dat het misschien niet lukt. Het was de bedoeling dat het lichaam van Chavez tot in de eeuwigheid te zien zou zijn in een glazen tombe. Daarbij werd verwezen naar de balseming van communistische leiders als Lenin, Mao Zedong en Ho Chi Minh. De medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn gaan actie voeren. Om middernacht verliep een ultimatum van vakbond FNV Bondgenoten om opnieuw te onderhandelen over een nieuwe CAO. De bond waarschuwt dat met Pasen over twee weken de schappen leeg kunnen zijn. Op wat voor manieren er actie gevoerd gaat worden, wil bondgenoten niet zeggen. Dit om te voorkomen dat Albert Heijn nieuw uitzendpersoneel inzet om de gevolgen van de actie tegen te gaan. Albert Heijn had een voorstel gedaan voor een cao met een loonstijging van 3,5% over twee jaar. De vakbond vindt dat niet genoeg en wil meer werkzekerheid voor de uitzendkrachten. Het weer. Vannacht valt in de kustgebieden nog een enkele bui. Verder is het droog, staat weinig wind en het gaat opnieuw licht tot matig vriezen. Min 1 tot min 8 graden.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 Onder de glaas van de mannen stralen. werd die langs wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe we naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht men zeer amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw een arme kuis. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren. Met de glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren. En laat deze nacht nooit een einde zijn. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de staat mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik geen geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw een arme kuis. Kort maar krachtig, de Vlaamse troubadour Wannes van der Velde... middels een verstomde stem in 2008 overleed hij. In België een eh, icoon, Wannes van der Velde. En je hoorde van hem, ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Goeienacht allemaal, dit wordt de tweede uur. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. En ik blijf nog even in Vlaanderen. Nu met nieuw talent, heeft net een nieuw album gemaakt. En dat is een uh, debuut-cd onder de titel... Mensen zijn gemaakt van dun papier. Jonas Winterland. maar hier, leg je kleren af, maak je haren los. Niemand moet het weten. Dat ik hier met jou of jij met mij, naar gelang het perspectief, een paar uren heb gesleten. Alle haakjes mogen open, want er is voldoende tijd. Onze hand lijstjes dus naar te raken. Alle haakjes mogen open, want er is voldoende tijd. Onze geworden naar het licht. Wat je hoorde van een eh, nieuw Vlaams talent. Uit Leuven komt hij, Jonas Winterland. En de titel van zijn eh, cd nogmaals... Mensen zijn gemaakt van dun papier. Dat is de titel van zijn uh, meest recente album. En ik liet je horen naar datgene wat op dit moment de single is in Vlaanderland. Naar het licht. Dan hier in de nacht hangt anders zoals gebruikelijk in het tweede uur aandacht voor muziek die gekoppeld is aan beelden. Maar ook later in dit uur nog aan voor wat overlijdensadvertenties. Maar eerst even aandacht voor eh, muziek die gekoppeld is aan beelden. Op de sterreclame afgelopen week regelmatig te zien... Eh, vanwege een energiedrankje een aantal schaatsters in groene kleding. En daarbij wordt eh, geen hip-hop gezongen, ook geen moderne disco, maar een hele oude melodie die afkomstig is uit 1930, namelijk I Got Rhythm. En I Got Rhythm. Dat eh, is een compositie van George Gershwin. En van hem een opname terwijl hij voor het orkest staat... met het dirigeren van dat I Got Rhythm. deze nacht klinkt anders. door de George Gershwin met zijn I Got Rhythm... dat gepubliceerd werd, want zo werkte dat in de jaren 30. Er werd, eerst, eh, er werd in eerste instantie een eh, muziekstuk gepubliceerd op bladmuziek... voordat het uiteindelijk op een uh, plaat verscheen. En het werd gepubliceerd in 1930, eh, I Got Rhythm. En je hoorde eh, George Gershwin als dirigent van zijn orkest met dat I Got Rhythm. Zoals ik zei, op dit moment wordt dit... en eruit blijkt dat dat <laughs> I Got Rhythm onverwoestbaar is... gebruikt voor een, een, een, drankje, een energiedrankje, antibacterieel... En hem de sterreclame zie je dan drie jonge schaatsters die het consumeren. Het volgende ehm, plaat. De volgende muziek die eh, te maken heeft eh, met een beeld... dat heeft te maken met een clip die al geruime tijd op eh, internet... en de social media circuleert. wat zie je erop? Een meisje die ligt op een matras. En het shot is vanuit het plafond genomen. En dat is heel leuk weergegeven, want steeds maakt ze andere bewegingen. En dan lijkt het net alsof ze de trap afloopt. Nou, een beetje moeilijk te omschrijven, want er gebeurt zoveel in die clip. Degenen die het gezien hebben, die weten ongetwijfeld wel wat ik bedoel. En op de muzieklijst, die eh, na de uitzending op eh, de, de, site verschijnt van de Nacht Niet Anders... dan zal ik ook nog even de link vermelden waar je dat clipje op kan zien op internet. Maar goed, ehm, die muziek erbij die is ook eigenlijk zeer zeker de moeite waard. komt van een Israëlische zanger. Oran Levy is zijn naam. En de titel Her Morning Alec Jans. Sun been down for days, a pretty flower. a slipper by the fireplace, a cello light in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears. The sound of water makes her dream walking by cloud of steam, she pours a daydream in a cup, a spoon of sugar, sweetens up. And she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She pays for the bread and she goes. she fights for her life as she goes in the store. Where als je hem niet gezien hebt, je moet hem zeker gaan bekijken. Is eh, ja, een van de meest creatieve dingen wat ik de laatste jaren gezien heb. Het is al eh, drie jaar oud trouwens ja, goed, het is een uh, lange aanlooptijd voordat het <laughs> mij uiteindelijk bereikt. Uiteindelijk zit ik ook niet de hele dag achter de computer eh, YouTube-filmpjes te bekijken. Maar op een of andere manier kreeg ik het de afgelopen weken diverse malen toegestuurd via de social media. Oren Levy, de naam van de zanger. En het nummer heette Her Morning Elegance. En degene die de clip hebben gezien, wie zie je dan? Eh, in die clip daar figureert Shir Shamron. En dat is een Israëlische actrice en model is er ook nog daarbij. Opname van die clip die hebben maar 48 uur geduurd. Ze zijn zonder uh, oponthoud 48 uur achter elkaar doorgegaan. En ja, een beetje gemaakt als, uh, zoals dat in het verleden met een oude tekenfilm gebeurde. Steeds een, een beeldje apart en dan kreeg je de meest eh, verrassende bewegingen te zien. Zoals ik al zei, alsof ze op de kussens een trap afloopt, et cetera, et cetera. Dat dus. Dan is er nog een hele bijzondere clip te zien op internet... van eh, een groep paarden die dansend in de wei zijn. En dat gebeurt op deze muziek van Fleetwood Mac. Ook daarvoor zal ik de link van de clip op eh, de site zetten na de uitzending. Maar hier is het allemaal radio. Geen visual radio, maar gewoon puur radio om naar te luisteren. Dus laat je gewoon de muziek horen van eh, de band die binnenkort weer gaat optreden. En dan dus zullen ze dit ook waarschijnlijk zingen bij het reunieconcert. Fleetwood Mac dus. waren dus ook geschikt voor een eh, paardendans. En daarvan circuleert dan ook een eh, clipje op internet op dit moment. Fleetwood Mac die eh, in april, voor 4 april, vanaf 4 april een reunietournee tour gaan doen. En dat begint dan allemaal in de Verenigde Staten. En in oktober dan zullen ze ook in Europa zijn. Ze gaan optreden 9 oktober in Antwerpen in het Sportpaleis. En in Amsterdam zal het concert op 7 oktober plaatsvinden. Een eh, heel uh, saillant detail, dat is namelijk eh, dat dat concert in Antwerpen in het Sportpaleis... dat kost 84 euro. En ga je naar het Ziggo... Eh, Dome toe, dan moet je 130 euro betalen. Dat scheelt 45 euro. Dus eh, als je Fleetwood Mac wil van zien, zou ik zeggen... kijk, even wat je precies wil. Ziggo heeft dan een mooiere akoestiek waarschijnlijk dan een sportpaleis. Maar zoek het allemaal maar even uit. Eh, in ieder geval 7 oktober dus in eh, Amsterdam en 9 oktober in Antwerpen... het reunieconcert van Fleetwood Mac. Dan nog één eh, reclamespotje waarvan ik even een muziekje helemaal laat horen. Omdat het in de reclamespot natuurlijk met 30 seconden te horen is. En dat is eh, de reclamespot van Holland Casino op de tv. Daarin wordt de muziek gebruikt van Fatboy Slim. take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner. Uh huh. Well that was cool, but now but then I heard a rumor. Uh huh. Your crew was riding for the white, cliffs of Dover. Uh huh. Well let me tell you how it had you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We lose you to the consumer solution. Come on, it's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic, the thought is auto erotic. Come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it. Take it as far as you let it. Come on and break it on down. That the spot'll get hot. That is ready to pop. Don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Build the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. You gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Colorado. You're out of throwing bottles. We give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style fucking pops like Dave Beckham. Come on. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Nukaville, dat is de titel van het album waar dit op te vinden is. Je kon luisteren naar eh, Fatboy Slim en Wonderful Tonight. En dat wordt dan weer gebruikt bij de commercial, de tv-commercial van eh, Holland Casino. Daniel Young. Ja, daar eh, kom ik nog even op terug. Want die komt dan eh, in juni naar Nederland toe voor een eh, concert in het Ziggo Dome. En zijn muziek is tegenwoordig op zondagavond te horen. Aan het begin van een nieuwe serie. Die heet volgens Robert met in Peter Blok in de hoofdrol... als de overspannen arts Robert Finkelstein. Het is een heel merkwaardig nummer wat te horen is... aan het begin van die tv-serie Till the Morning Comes. Het duurt amper één minuut, iets meer dan één minuut. Er zit een hele band bij. Het bestaat alleen maar uit een <laughs> refreintje of een coupletje, net wat je wil. Maar het is wel heel leuk. Nou, eventjes aandacht voor eh, Neil Young dan. <laughs> dat is het dan. Jammer, want het is een leuk melodietje geworden. Dit Till the Morning Comes. Je hoorde Neil Young dus. Eh, ruim één minuut duurt het en het is te vinden op de LP After the Gold Rush. En je kan het eh, de komende weken nog elke zondagavond... Eh, horen als je kijkt naar de tv-serie. volgens Robert met daarin Peter Blok in de hoofdrol als de overspannen huisarts Robert Finkelstein. En dat begint dan om uh, een uur of negen, zo ongeveer, rond dat tijdstip. Nou, Neil Young, maar eh, één minuut, dat is toch wel erg kort. Zeker als de man ook nog binnenkort naar Nederland komt. Nou, dat gaan we ruimschoots goed maken. Nu hoor je ruim vijf minuten met een track van zijn jongste album Americana. En daar hebben we een aantal traditionals. Dit is heel bekend. Onder andere ook van Trini Lopez. Neil Young en Crazy Horse. This land is your land, this land is mine. dit klinkt. This land is your land. Ze zou eigenlijk ook dat eh, koningslied moeten gaan klinken. Zo op deze manier met gitaren en zo. Maar vrees daarom dat het anders wordt... als ik zo eh, vanavond naar de Wereldrijd door heb gekeken. Je in ieder geval eh, This Land is Your Land... uitgevoerd door Neil Young en The Crazy Horse van het album Americana. Een recent album en het nummer zelf komt al uit 1940. Het is eh, gecomponeerd door Woody Guthrie. En die deed dat in antwoord op een andere vreselijke plaat. Tenminste, hij vond het vreselijk. God Blessed America... Dat werd destijds regelmatig eh, gehoord op de radio. En hij kreeg daar eh, het heen en weer van en bedacht deze alternatieve versie... om ook Amerika goed neer te zetten. En dat werd dan This Land is Your Land. Heeft eh, daarna nog diverse andere versies gekend. Uh, Piet Seeger heeft het onder andere gedaan. Trini Lopez en de meest recente dan, die liet je net horen van Neil Young en Crazy Horse die dus naar Europa komt. 5 juni is dan is dat optreden in uh, Ziggo Dome met in het voorprogramma Los Lobos. En Neil Jong is verder nog te bekijken 7 juni Vors Nationaal in Brussel. En 6 juni in Parijs mocht je daar toevallig zijn in het eh, Bercy Theater. De sterfgevallen van afgelopen week. Vorige week eh, donderdag overleed hij op 82-jarige leeftijd Kenny Ball. Kenny Ball, dat is een eh, trompetist die als professioneel trompetist in het begin van de jaren 50 werkzaam werd bij de combo's van Sid Phillips en Eric Delany. Later begon hij zijn eigen gezelschap onder de naam Kenny Ball and His Jazzmen. En met die formatie had hij in 1961 de eerste hit onder de titel I Love You Samantha. Echt groot werd hij met het nummer Midnight in Moskou. is Jasmine. In 1962 haalde hij diverse hitparades. De Engelse sowieso, want daar komt hij vandaan, Engeland. Maar ook de Amerikaanse hitparade werd gehaald met dit nummer Midnight in Moskou. 32 jaar is die geworden. Over de leeftijd van de, de volgende man, daar, daar is eh, geen melding van gemaakt... in alle berichten die ik erover heb gelezen, tot nu toe zou ik maar even zeggen. En dat gaat om rapper Ricardo Davors. Hij was vooral werkzaam bij eh, dance acts zoals bijvoorbeeld Entrance en KLF. En het beroemdste van KLF is natuurlijk die hit Justify and Ancient... waarin je niet alleen de stem hoort van Temiwa en Net... maar ook de raps van Ricardo da Davors. fun. twee verstomde stemmen bij elkaar. Je Tammy Barnett, die overleed al in 1998. En vervolgens hoor je ook de raps van Ricardo da Davos... die afgelopen week is overleden. Justified and Ancient. Ricardo da Davos, actief bij de bands Interest en KLF. Vorige week toen kwam hij niet te opdagen bij een opnamesessie. Men ging naar zijn woning toe en trof hem daar levenloos aan. En dan heb ik het over eh, Peter Banks, gitarist op dit moment van de groep De Sin. Maar in de jaren 70, begin jaren 70, was hij medeoprichter van de groep. Yes werkte mee aan de twee eerste albums van die band. Het album Yes en het album Time and a Word. En uit dat album Sweet Dreams. Met op de gitaar dus Peter Banks. Peter Banks, die dan uh, mede, op, mede oprichter was van de band... Eh, eh, nou, ik hoor niks meer. Nou, daar zijn we weer. Ik drukte op een verkeerd knopje of een ander knopje... en toen ging ineens eh, al het geluidssignaal weg. Maar goed, <laughs> je hoorde in ieder geval uh, Pieter Banks dus... die uh, afgelopen week is overleden op 65-jarige leeftijd. En hij was samen met Chris Squire en Ehm, hoe heet die andere man? Ja, ik ben even van wel apropos af. John Anderson inderdaad, medeoprichter van de, eh, de band eh, Yes. En ik liedje van uh, Yes nog eens een keer een nummer horen van het album Time and Award. En dat was dan nummer Sweet Dreams. Vermeld ik alleen nog eventjes het overlijden van een andere muzikant. Dat is namelijk uh, afgelopen dag gebeurd. de drummer van Iron Maiden, de voormalige drummer van Iron Maiden... Clive Burr, hij had al enige jaren last van multiple multiple sclerose... en is op 56-jarige leeftijd overleden. Ja, wat er allemaal kan gebeuren als je een verkeerd knopje drukt. Je zit ook allemaal zo dicht bij elkaar dat eh, eh, ja, eh, een verkeerde tast is gauw gedaan. I walk a lonely road, the only one that I have ever known.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 en dat brengt mee dan bij de minder bekende acts van uh, Pinkpop. Maar een band die uh, eh, al geruime tijd bestaat. In 1991 zijn ze bij elkaar gekomen. Als je ze ziet en hoort, dan is het van dik oud plaag zaagt men plankenrok... Maar ze hebben ook wat rustige nummers op hun repertoire staan. Maar het verbaast me dat ze wel op een evenement als Pinkpop staan. Want zo bekend zijn ze dan ook weer niet. Er is ook niet echt sprake van een nieuw album. Wat er dan nieuw van is, dat is dan een eh, oude cd opnieuw wordt uitgebracht. het gaat om de Masters of Reality. Ook niet een band die in het verleden... Eh, hoog in de top 40 heeft gestaan. Maar goed, ze zullen daar wel aanwezig zijn. En wie weet hoe ze ons kunnen verrassen. Deze groep die dus al eh, meer dan 20 jaar bij elkaar eh, samen is. De Masters of Reality. Ik laat je dus een wat minder eh, ruig nummer van de band horen. Dit heet Looking to the Get It Right. The Masters of Reality dus. Op Pinkpop dit jaar. Baby, don't be so Don't go putting your tail up like that. Now take it like there's something going on. Like something going on in the middle of the night. Yeah. I'm looking at your eyes, looking at your legs, looking at your mind, looking real fine. Baby, I'm just looking to get right. Baby, I'm just looking to get right. Baby, I'm just looking to get right. That bill slipped right from my hand. Let the wind blow, got no plan to stop. Let That bill slip right from my hand. Let the wind blow, I got no reason to stop. Looking at your legs, looking at your mind, looking at your eyes, looking real fine. Baby, I'm just looking to get right. Baby, I'm just looking to get right. Baby, I'm just looking to get right. meer 20 jaar bij elkaar. Ze komen uit New York, de Masters of Reality. En met eh, dit repertoire, maar nog veel ruiger repertoire... zullen ze in juni op Pinkpop staan. De Masters of Reality met Looking to Get It Right. Nog één opname tot je Dorald Megens soort met de laatste nieuws. Een eigen opname van Giel vorige week. Want toen was daar Raul Doen te gast. En een van de nummers die hij zong was Invisible Change. Where there's a will, there is a way. yeah. Where there's a will, there is a way. It's a crying shame to lose the game as a prisoner in a picture frame made for you and me. If only we could see the invisible chains, invisible chains. Why do we fight both day and night? doesn't matter who's wrong or right, the end is still the same. We're breaking from the strain of the invisible chains. Invisible chains. Oh, where there's a will, there is a way. Yeah. Where there's a will, there is a way. When I was a little boy, dreams were my favorite toys. Sweet music set me free. I closed my eyes to see the invisible chains, Invisible chains. Now I'm grown to be a man. Gonna make my way with my own two hands. Wish that I could be absolutely free from the invisible chains invisible chains. redemption.